Jelle Visser met het NOS Journaal. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voetbalsupporters aan de vooravond van de finale van de Conference League slaags geraakt met de politie. Volgens het ANP zijn 12 Nederlandse en 48 Italiaanse fans gearresteerd. De politie zette traangas in om te voorkomen dat Feyenoord-fans en AS Roma-aanhangers met elkaar op de vuist zouden gaan. Tien Albanese agenten raakten daarbij gewond. De wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma is woensdagavond om 9 uur. Bij een aanslag op een basisschool in Texas zijn zeker 18 kinderen en drie volwassenen, onder wie een leraar, gedood, melden internationale persbureaus. Ook de 18-jarige schutter is om het leven gekomen. Hij werd gedood door politiekogels. Het drama gebeurde op een basisschool in de plaats Uvalde, in de buurt van San Antonio. Het motief voor de schietpartij is niet duidelijk. Op steeds meer groente en fruit zitten sporen van mogelijk schadelijke bestrijdingsmiddelen... in vergelijking met tien jaar geleden. Dat concludeert de internationale actiegroep PAN... na onderzoek onder bijna 100.000 stuks Europese groente en fruit. Vooral blauwe bessen, perzik en aardbeien scoren slecht... net zoals knolselderij en bloemkool. Volgens PAN zijn boeren meer gaan spuiten vanwege resistentie... bij onder andere schimmels en onkruid. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is er geen reden tot zorg... zolang de hoeveelheid pesticiden onder de wettelijke norm blijft. Het RIVM adviseert om zo min mogelijk vis, garnalen en mosselen uit de Westerschelde te eten. Volgens onderzoekers ligt het PFAS-gehalte 8 tot 10 keer hoger dan bij vergelijkbare visproducten in de winkels. Het advies is vooral bedoeld voor hobbyvissers. Vorig jaar ontstond in Zeeland grote onrust toen bekend werd dat het chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht duizenden kilo's PFAS per jaar loosde op de Schelde.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 Shit. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by a business. Snitch that shirt hella dough. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope.